Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het vliegtuigje dat gisteren vermist raakte boven Alaska... is teruggevonden op dichtgevroren zee. Alle tien inzittenden zijn om het leven gekomen, melden de lokale autoriteiten. Het toestel verloor op zo'n 50 kilometer van de bestemming Nome... in het westen van Alaska het contact met de verkeersleiding. De Cessna vloog toen 12 kilometer uit de kust. De Amerikaanse kustwacht begon daarna met helikopters een zoekactie... die werd bemoeilijkt door lichte sneeuw en mist... In de loop van de dag werd het vliegtuig vanuit de lucht gespot... waarna reddingswerkers het wrak ter plaatse inspecteerden. Er lijkt een ontmoeting aan te komen tussen de Amerikaanse president Trump... en zijn Oekraïense collega Zelensky. Tegen journalisten in het Witte Huis zei Trump dat het gesprek waarschijnlijk volgende week is... wat hem betreft in Washington. De Amerikaanse president herhaalde dat hij een einde wil maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne... en hij beklaagde zich er opnieuw over dat Amerika meer geld in de Oekraïnse defensie investeert dan Europa... Hij zei verder dat hij binnenkort waarschijnlijk ook een gesprek heeft met de Russische president Poetin. Dat zou dan het eerste contact zijn tussen de twee wereldleiders... sinds Trump bijna drie weken geleden opnieuw aantrad als president. In Slowakije zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de anti-EU-koers van de regering. Het was de derde massale demonstratie in korte tijd. Demonstranten zijn het niet eens met de pro-Russische koers van premier Fico. Zijn recente ontmoeting met president Poetin leidde tot verontwaardiging in Slowakije. Er wordt Fico een gebrek aan solidariteit met Oekraïne verweten. Het buurland krijgt geen wapens meer van Slowakije. De demonstranten zijn ook bang dat hun land uit de NAVO en uit de EU stapt. In meerdere Slovaakse steden waren mensen op de been. Volgens de politie verliepen de protesten vreedzaam en veilig. Het weer bewolkt en ze wat motregen.